Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. We krijgen er drie nieuwe ministeries bij. Dat is net bekendgemaakt. En verslaggever Roel Bolsius weet om welke het gaat. Asiel en migratie, volkshuisvesting en klimaat en groene groei. Hoe groot die ministeries worden en wat er voor nodig is om ze op te tuigen. Bijvoorbeeld of ze een eigen gebouw krijgen. Dat weten we nog niet, dat zullen we de komende dagen moeten horen. En wat gisteren nog niet helemaal duidelijk was en nu wel... is dat er een aparte staatssecretaris komt voor het aardbevingsherstel in Groningen... en dat dat een BBB'er wordt. En wie precies de nieuwe ministers worden, dat horen we ook later. De rechtbank in Amsterdam is op dit moment bezig met de uitspraak in de zaak over de moord op Peter de Vries. De misdaadjournalist werd bijna drie jaar geleden neergeschoten op straat en later overleed hij. Tegen de drie verdachten is levenslang geëist. Feyenoord heeft officieel een nieuwe trainer. Brian Priske is de opvolger van Arne Slot, bevestigt de club. Priske komt uit Denemarken en coacht eerst bij het Tsjechische Sparta Praag. Het is voor het eerst in 33 jaar dat Feyenoord een buitenlandse trainer krijgt. En dan nog dit. Amsterdam en Rotterdam zijn de aantrekkelijkste grote steden ter wereld. Ingenieurs van Arcaris hebben 100 wereldsteden vergeleken. Op plaats 1 en 2 staan nu dus Amsterdam en Rotterdam. Ze hebben bijvoorbeeld een goede economie en goed openbaar vervoer. En natuurlijk leuke inwoners. Ja, want in eh, Rotterdam kan dit zomaar je buurman worden. Weet je wat ook ideaal is in Rotterdam? Toen je gewoon je in naar beneden kan pleuren. Hé, hey, en ook geldzaken worden in Rotterdam soepeltjes opgelost. Vijf euro's op je muil, gauw. In Amsterdam gebeurt altijd wat. Ik hoorde, ik hoorde krakaka. Ja, die stad is natuurlijk beroemd om de horeca, een natuurwijntje natuurlijk, of... Water? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo? Ja, los van de gekkigheid. Volgens de onderzoek is er eigenlijk maar één minpunt aan Amsterdam en Rotterdam. En dat zijn de hoge woonlasten. De minst leefbare stad is trouwens Karachi in Pakistan. Het weer dan nog af en toe pittige buien met onweer, maar vanmiddag ook opklaringen met flink wat zon. Het wordt maximaal 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu viel op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 Dr. Fred Veldwitsch komt vertellen over de geschiedenis van Zandvoort... en er wordt medewerking verleend door de Volkorenvereniging De Wurf... Kuit Vishandel, Kaashoek Zandvoort... Bloemsierkunst J. Buis en voormalig dorpsomroeper Gerard Kuiper. De kosten zijn 2,50 opgeven via de balie.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 Why can't the human heart be shattered proof? Vanavond het eerste zomeravondconcert in de protestantse kerk. Net als vorig jaar zou komende zomer maandelijks... een zomeravondconcert worden gehouden in de protestantse kerk. De eerste is vanavond, woensdag 12 juni. De spits wordt deze keer wordt afgebeten door coverband Rooftop. De vijfmansformatie, die vooral gespecialiseerd is in Beatles-nummers... zal vanaf half acht meerdere covers van de welbekende band ter horen brengen. En tijdens de zomeravondconcerten altijd een pauze... waarin bezoekers een gratis kopje koffie of thee worden aangeboden. Met een koekje. En uiteraard mag er mee gezongen en gedanst worden. Afgelopen jaar heeft Rooftop het dak van het kerkgraf gespeeld. En er was het een swingende avond. En de entree is gratis. Ik heb vandaag een 3-in-1 eh, gemaakt en het is heel toepasselijk. in één. De Beatles was een rock- en popgroep uit de Engelse stad Liverpool. De groep was actief van 1960 tot 1970 en wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. De bezetting bestond uit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Al vrij snel na hun doorbraak kregen de leden van de Beatles te maken met hysterische reacties van voornamelijk jonge tienermeisjes die tijdens de concerten de muziek met hun gegil overstemden. Voor dit gedrag raakte de term Beatlemania in zwang. Tijdens hun carrière verrichtten ze pionierswerk in de geluidsstudio waarvoor ze in brede kling lof oogsten met de ontwikkeling en de verfijning van hun muziek, geleid door het songwriter-duo Lennon en McCartney, werden de Beatles steeds meer beschouwd als de belichaming van de gezamenlijke idealen van de sociale en culturele revolutie tijdens de jaren 60. Uit hun omvangrijke repertoire heb ik gekozen voor Yesterday, Let It Be en als Paul McCartney en Ringo Starr. Vervolgens hun overleden collega John Lennon opnieuw horen zingen op Now and Then... voelt het even alsof, vier decennia na zijn dood... voor hun voormalige bandlid op wonderbaarlijke wijze weer in hun midden is. Daarom Now and Then. Yesterday All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game. place to hide away. Oh, I believe in yesterday. such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. -hmm. Drie in één. myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. broken hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. in één. als je dus lekker mee wil zingen vanavond... ga dan lekker naar de locatie, de protestantse kerk. En dat begint om half acht. En de intree is gratis. En zomeravondconcert. en lekkere golden oldies. En ik ga door met... Juist, ik ga door met Percy Sledge, When a man loves a woman. Elke dinsdag van de maand is er een bijeenkomst met thema's die te maken hebben met mentale gezondheid. Aan de hand van een ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige en informatie van een organisatie gaan wij met elkaar in gesprek en kunnen ervaringen met elkaar delen. De avonden zijn er ook om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Voor meer informatie m.schouten.plus.zandvoort.nl of u belt even met telefoonnummer 06 412 75228. 06 412 75228. En het is dinsdag 18 juni van 7 tot 9 uur s avonds. En deze keer is het thema financiële ondersteuning. Informatie met onder andere regelingen en waar je terecht kan. Locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. De Dire Straits, Sultan of Swing. it's raining in the park, but meantime Sound of the river, you stop and you hold everything A band is blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hear the too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. instrumentaal van de week. Santo en Johnny is een Amerikaanse gitaarduo dat einde jaren 1950 bekend werd met het instrumentale stuk Sleepwalk. Sleepwalk is een klassieker onder de instrumentals en maakte deel uit van het repertoire van The Shadows en the Ventures. Santos en Johnny's Sleepwalk inspireerde Fleetwood Mac-oprichter Peter Green... om zijn instrumentale Albatros in 1968 te schrijven, die een wereldwijde hit werd. Die op zijn beurt de Beatles inspireerde om hun nummer Sun Sky van Abbey Road te schrijven. Hier is Santo en Johnny met Sleepwalk. met dit lekkere minuutje. Een lief sleepwalk was dat. Santos en Johnny. En ik ga door met een oudje.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 Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? and call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down.